van Kesteren met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne is het Russische militairen gelukt... om door een belangrijke verdedigingslinie van het Oekraïnse leger te breken. Volgens monitorgroep Deep State zijn in de regio Donetsk... de Russische eenheden zo'n 20 kilometer naar het noorden opgerukt.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 Feyenoord is in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld. De heenwedstrijd tegen Fenerbahce was nog gewonnen met 2-1. Maar in Istanbul gingen de Rotterdammers afgelopen avond onderuit met 5-2. De Turken gaan door naar de play-off ronde in de Champions League.